Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Inwoners van San Marino willen dat abortus legaal wordt. Uit een referendum blijkt dat meer dan driekwart van de kiezers wil... dat abortus tot 12 weken wordt toegestaan. Als de moeder in levensgevaar is of als het kindje ernstige afwijkingen heeft... kan abortus ook na die tijd nog. In San Marino was abortus tot nu toe verboden. Vrouwen die hun kind lieten weghalen konden drie jaar gevangenisstraf krijgen. Het lijkt erop dat de Sociaaldemocraten van de SPD de verkiezingen in Duitsland gaan winnen. De partij van Scholz staat met bijna 26 van de stemmen bovenaan. De christendemocraten van de CDU zijn ondertussen iets weggezakt naar 24,1 blijkt uit de prognoses. De Groenen zijn de derde partij met iets meer dan 14 van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AFD staan op ongeveer 10 En die linker zakt in de nieuwe prognoses naar 4,9. Hiermee zit de partij onder de kiesdrempel. In IJsland komen toch niet meer vrouwen in het parlement dan mannen. Eerder vandaag werd nog gevierd dat IJsland het eerste Europese land was... waar vrouwen de meerderheid vormen. Maar een hertelling zet alsnog een streep door de primeur. Na de verkiezingen gisteren leek het erop dat er 33 vrouwen een plekje zouden krijgen in het IJslandse parlement. In totaal zijn er 63 zetels. Nu lijkt het erop dat er 30 vrouwen in het parlement komen. En duizenden Tunesiërs hebben vandaag gedemonstreerd tegen de machtsovername van president Kais Said. Twee maanden geleden ontsloeg hij de premier en schorste hij het parlement. Aanleiding waren grote protesten tegen de economische situatie van het land en het falende coronabeleid van de regering. De president zei toen dat hij ingreep om de sociale rust te herstellen. Demonstranten van vandaag vrezen dat hij die macht niet meer af wil geven.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 Sweet wine. here with me, it's right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 chaka voor die mo. Hey, eh, eh, hey, oh, oh. Zo wordt para die hennie, gaat komen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 pennies hot cold 人类。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

Yeah.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 ZFM.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 en e ee. Eh, eh. Ik heb een nieuw contact, veel nullen, ee. Eh,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 hoofdletter Z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 mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout.